Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Minister Kaag is naar Qatar vertrokken voor overleg over de ontwikkelingen in Afghanistan. De demissionair minister van Buitenlandse Zaken bezoekt ook Pakistan en Turkije. Ze bespreekt vooral wat er nodig is om mensen die op de Nederlandse evacuatielijst staan... en zijn achtergebleven alsnog weg te krijgen. Ook gaat het over de toekomstige politieke situatie in Afghanistan... Morgen reist Kaag door naar Slovenië voor een vergadering met haar EU-collega's. Ook die bijeenkomst gaat vooral over Afghanistan. Texas heeft als 18e Amerikaanse staat de kieswet strenger gemaakt... op initiatief van de Republikeinen. Die zeggen dat de aanpassingen verkiezingsfraude moeten tegengaan. Maar critici zijn bang dat vooral zwarte Amerikanen de dupe worden. Die kunnen bijvoorbeeld vaak niet voldoen aan de strengere identificatieregels. In België worden veel coronaregels vandaag ingetrokken. De verplichte sluitingstijden in de horeca vervallen... en binnen hoeven klanten geen afstand meer te houden. Wie rondloopt moet nog wel een mondkapje op. Verder vervalt het thuiswerkadvies en het maximum aantal gasten thuis. Het gewest Brussel doet voorlopig niet mee aan de versoepelingen... omdat de vaccinatiegraad daar lager is. De dochter van Peter R. de Vries blijft namens haar vader betrokken... bij het onderzoek naar de verdwijning van de studenten Tanja Groen in 1993... Kelly de Vries zet de stichting De Gouden Tip voort... waarmee haar vader geld inzamelde om de zaak op te lossen. Gisteravond liep ze samen met honderden mensen mee... in een stille tocht voor groen in Maastricht. Handmaker Mitch Valise heeft een tweede gouden medaille gewonnen... op de Paralympische Spelen in Tokio. Na de winst in de tijdrit gisteren was hij vandaag de snelste in de wegwedstrijd. En Tim de Vries behaalde brons voor Team NL. Het weer, de dag begint grijs met lokaal wat motregen. In de middag breekt langzaam de zon door bij 18 tot 21 graden.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 Hey, yeah. And everybody having a ball. Ha, ha. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. Ha, I have a boom and shout out. Who let the dogs out? Who, who, who, who, who? Scruffy, pas Scruffy, get back you fleeing festin mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah, B-I-O. Two Eddie girls calling them K9. Hey, B-I-O. but they tell me, hey man, it's part of the party. B-I-O.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 Cause I'm the man of the land, when they see me, the two. I know that you like that You know where my mind's at Can't be tamed I'm not gonna play, not gonna play Oh no, I ain't like that Fuck him, I'm a wildcat Baby, break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or lust?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 Ze doet als eerste Qatar aan. Het belangrijkste doel is om uit te zoeken hoe mensen van de Nederlandse evacuatielijst, die zijn achtergebleven in Afghanistan, alsnog weg kunnen komen. Aruba strapt morgen de avondklok die sinds vorige week gold. Het aantal coronabesmettingen daalt weer en er zijn meer mensen gevaccineerd. En Luc de Jong speelt dit seizoen in het shirt van FC Barcelona. De Spaanse topclub, waar Ronald Koeman trainer is... huurt de aanvaller voor één seizoen van Sevilla. De deal kwam vlak voor het sluiten van de transfermarkt om middernacht rond.